Laat ons drinken, laat ons klinken, laat ons allen vrolijk zijn. Ook al is er wel eens regen, daarna komt er weer zonneschijn. Koop eens aan, drink eens aan, waarom zouden we gaan zitten treuren? Waarom zouden we gaan zitten zeuren? Denk maar over honderd jaar, zijn we niet meer bij elkaar. Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? Wie zal dat betalen, zoete lieve mij. En we zijn gegaan al naar de Malibaan, daar kun je boemelen zonder te generen. En we zijn gegaan al naar de Malibaan, om onze ring gezellig te amuseren. Durven je ransels, durven je ransels, klozak is geen mode meer. Durven je ransels, durven je ransels, klozak is geen mode meer. En dan zegt de koerier, geef je rommeltje maar hier. En dan zegt de sergeant, gooi je rommel aan de kant. Ik zal het wel voor jou bewaren, tot je weer voor een maandje komt. Geen knoop meer aan mijn broek, geen cent maar in mijn zak. Het kan zo langer niet meer duren. Zing vroeg het voor het laatste en we gaan naar de kamp van zij Aldera. Dit vroeg het voor het laatste en we gaan naar de kant van zij en mijn hartje gaat van rikketikketik, en wat zal er nou gebeuren? Onder deze paraplu, onder deze paraplu, En mijn hartje gaat van rikketikketik, en wat zal er nou gebeuren? Onder deze para, para, paraplu, en de hoed van ome Jan, die kost een daalder. Een daalder, een daalder, en de hoed van ome Jan, die kost een daalder. Een daaldertje kost die hoed. Maar er is nog nooit een koloniaal gestorven van verdriet en van chagrijn. Er is nog nooit een koloniaal gestorven van verdriet en van chagrijn. En de boeren hebben het overwonnen, hip hip hoera, hip En de boeren hebben het overwonnen, hip hip hoera, hip gooit er dan water op de mensen als een vis die laatste kraan. singelabom, maar ook bestaan, want als je doodt en singelabom, dan is het gedaan. En laat de kraan, singelabom, maar ook bestaan, singelabom. want als je doodt en singelabom, dan is het gedaan.